Kasper Meijer met het NOS-journaal. Onderzoekers die het verraad van Anne Frank analyseerden met moderne technieken... komen met een eerder nauwelijks onderzochte theorie. Een Joodse notaris zou het adres van het achterhuis hebben doorgegeven aan de nazi's. Volgens onderzoekers zou het gaan om de vooraanstaande Amsterdamse notaris Arnold van den Berg. Hij zou onderduikadressen aan de Duitsers hebben doorgegeven... om de veiligheid van zijn eigen gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog te beschermen. Definitief bewijs hiervoor werd niet gevonden, maar de onderzoekers zeggen het voor 85% zeker te weten. De Britse politie heeft twee tieners gearresteerd vanwege de gijzeling in de synagoge in het Amerikaanse Dallas afgelopen zaterdag. De gijzelnemer, ook een Brit, werd gedood door de politie. Wat de precieze link is tussen de gearresteerde en de dader is nog onduidelijk. Zaterdag gijzelde een gewapende man tien uur lang een rabbijn en drie anderen. Waarom de man naar de synagoge ging is onduidelijk. Voor de vierde keer sinds de jaarwisseling heeft Noord-Korea een projectiel afgevuurd, meldt de Japanse kustwacht. Volgens de kustwacht gaat het mogelijk opnieuw om een raket. Het projectiel is in de Japanse zee terechtgekomen. gekomen. Eerder deze maand claimde Noord-Korea dat het hypersonische raketten had gelanceerd. Zuid-Korea trok die bewering in twijfel. Een hypersonische raket is zeer snel en lastig te onderscheppen. Het vermogen van de tien rijkste mannen ter wereld is tijdens de coronapandemie verdubbeld. Terwijl in dezelfde periode meer dan 160 miljoen mensen in de armoede terecht zijn gekomen. Dat concludeert Oxfam Novib in het jaarlijkse rapport over de groeiende economische ongelijkheid in de wereld. Volgens de hulporganisatie worden vooral vrouwen en andere achtergestelde groepen hard geraakt... en verdienen de tien rijkste mannen meer dan een miljard euro per dag.